7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS. Syrische helikopters hebben een wijk in Aleppo met chloorgas bestookt. Dat zeggen reddingswerkers en activisten. In de wijk die in handen is van de oppositie zouden zo'n 80 mensen gewond zijn geraakt. Een Syrische mensenrechtenorganisatie heeft een video op internet gezet... waarin kinderen te zien zijn die zuurstof toegediend krijgen. Het chloor zou in bomvaten hebben gezeten. De regering van president Assad heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In eerdere gevallen zei de regering stevast dat het leger geen chemische wapens inzet. Wereldwijd zijn bijna 50 miljoen kinderen op de vlucht, zegt kinderrechtenorganisatie UNICEF. Meer dan de helft vlucht voor conflicten met geweld, de rest voor armoede. Steeds meer vluchtende kinderen reizen alleen. UNICEF maakt zich zorgen over hun veiligheid, omdat ze in veel landen onvoldoende worden beschermd. Ook de opvang van kinderen kan beter, zegt UNICEF. In zeven regio's begint vandaag een proef om het aantal zelfmoorden terug te dringen. In de streken komt relatief veel zelfmoord voor. Onbekend is wat de oorzaak is. De regio's hebben zich aangesloten bij het suïcidepreventieactienetwerk. In de streken begint onder meer een publiciteitscampagne. Die is gericht op mensen met zelfmoordneigingen, maar ook op familie, vrienden en collega's van mensen die depressief gedrag vertonen. Een groep huisartsen, seksuologen en een abortusarts heeft het ministerie van Volksgezondheid voor de rechter gedaagd vanwege onduidelijkheid over de abortuspil. Met het middel kan een zwangerschap binnen 6,5 week worden afgebroken. De inspectie zegt dat huisartsen strafbaar zijn als ze de abortuspil voorschrijven. Maar volgens de medici is er in ieder geval één pil die ook volgens de huidige wet legaal is. Het weer, het wordt vandaag zomers met vanochtend eerst plaatselijke mistbank. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden met weinig wind uit het zuidoosten. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In het westen, maar ook in het noorden van het land komen nog wat mistbanken voor. Er staan er files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge. 6 kilometer, vertraging bijna een kwartier... Op de A4 Den Haag richting Amsterdam.